Michel Koenen met het NOS-journaal. De Russische oppositieleider Navalny kan binnen enkele dagen overlijden... als hij geen medische hulp krijgt. Dat stelt een Russische arts die zijn medische gegevens heeft gekregen... van de familie van Navalny. Die zit vast in een strafkamp en is al bijna drie weken in hongerstaking. In zijn bloed zit te veel kalium, wat een hartstilstand kan veroorzaken... schrijft de arts op Facebook. Ook zijn nieren lijken slecht te werken... Navalny begon zijn hongerstaking omdat hij wil worden behandeld voor zware rugpijn en gevoelloosheid in zijn benen. Het Verenigd Koninkrijk wil oorlogsschepen naar de Zwarte Zee sturen. Dat meldt de krant Sunday Times op basis van bronnen bij de Britse marine. Volgens de krant gaat het om een torpedobootjager en een anti onderzeeënfregat Met de uitzending zou Londen solidariteit willen tonen met Oekraïne en de NAVO-bondgenoten. In het gebied lopen de spanningen op tussen Rusland en Oekraïne. Rusland heeft troepen naar de grens met het oosten van Oekraïne gestuurd. In het Katshuis overlegt een deel van het kabinet vanmiddag met experts van onder meer het RIVM over het coronabeleid. Premier Rutte zei vrijdag al dat de maatregelen mogelijk pas in de tweede week van mei versoepeld kunnen worden. Het kabinet wil de maatschappij de komende maanden in vijf stappen uit de harde lockdown halen, mits de cijfers de goede kant op gaan. En in het zuiden van Limburg is vandaag de enige wielerklassieker op Nederlandse bodem, de Amstel Gold Race. Om half negen beginnen de vrouwen. Dit jaar is er vanwege corona een aangepast parcours. Er is nu een ronde van 17 kilometer, zodat alles goed afgesloten kan worden voor publiek. En de gemeente Valkenburg zet zo'n 500 verkeersregelaars en beveiligers in om mensen op afstand te houden. Het weer in het noorden en het midden van het land kans op dichte mist. De temperatuur ligt iets boven het vriespunt met vlak aan de grond kans op lichte vorst. Later vandaag in het noordoosten kans op een bui. Verder overwegend droog, regelmatig zon bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de N208 Sassenheim richting Velserbroek.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 I like the way bag it up. I like the way you work that. No diggity. I got to bag it up. I like the way you work that. No diggity. I got to bag it up. Bag it up. Yeah. I like the way you work that. No diggity. I got to bag it up. I like the way you work that. No diggity. I got to bag it up. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Hey yo, that girl looks good.